12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bentonner Erik Meijs is in het ziekenhuis van Duisburg overleden. Vanochtend raakte hij betrokken bij een zwaar verkeersongeluk. De Nederlands kampioen van vorig jaar stond in de file... toen een vrachtwagen hard op hem inreed. Hij was op weg naar de training van zijn Duitse badmintonclub. Erik Meijs was 26 jaar. Siemens sluit de vestiging in Hengelo. Daardoor verdwijnen 600 banen, staat in een interne mail die in handen is van RTV Oost. Morgen vroeg worden de personeelsleden via een live-verbinding op de hoogte gebracht. In Hengelo worden compressoren en gasturbines gemaakt voor het Duitse elektronica-concern. Het sluiten van de fabriek maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie bij Siemens. In totaal verdwijnen er bijna 7000 banen, vooral bij de energie- en gastak. Nou gaat het al tijden niet goed vanwege de komst van duurzame energiebronnen. De Rabobank mag in een reclamespot niet beloven het hongerprobleem in de wereld op te lossen. Dat oordeelt de reclamecodecommissie. Dat de aanpak van Rabobank tot een oplossing van het probleem zal leiden... is door de bank niet aannemelijk gemaakt, staat in het oordeel, bevestigt de Rabobank zelf. Een woordvoerder zegt dat de belofte uit de spot zal verdwijnen. En een groot spoorbedrijf in Japan heeft excuses aangeboden omdat een trein 20 seconden te vroeg vertrok. Niemand had een klacht ingediend, maar de vervoerder vond excuses toch op zijn plaats, staat op hun website. De fout was veroorzaakt doordat het personeel de dienstregeling niet goed had bekeken, staat in de verklaring. Het weer nog. De buien trekken weg naar het oosten. Vannacht klaart het op en daalt de temperatuur tot tussen de 0 en 5 graden.